Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij variant H5N8. Daarop werd een landelijke ophokplicht ingesteld. Sindsdien komen meldingen van dode vogels uit het hele land binnen. Als er meer dan drie dode vogels bij elkaar liggen, wordt een onderzoek ingesteld. Agenten die vorig jaar in Den Haag betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez hadden onvoldoende getraind, dat meldt RTL Nieuws. De agenten zouden jaarlijks 32 uur geweldstraining moeten krijgen, maar dat haalden ze niet. Twee van hen hebben volgens RTL tegen de Rijksrecherche gezegd dat ze maar één uur training hebben gehad. Henriquez overleed nadat hij met een nekklem was gearresteerd. Twee agenten worden vervolgd. In Venetië zijn honderden mensen de straat op gegaan om een leefbare stad te eisen. Veel betogers hadden een koffer bij zich als symbool voor het feit dat steeds meer Venetianen de stad verlaten. Het aantal inwoners van de toeristenstad daalt met duizend per jaar. Ze vinden de stad te druk en te duur. Woningen zijn onbetaalbaar omdat rijke buitenlanders ze kopen als vakantiewoning. Venetië ontvangt nu 20 miljoen toeristen per jaar en dat worden er steeds meer. De betogers willen dat het stadsbestuur het toerisme beter reguleert en meer doet voor de echte inwoners. In de kwalificatie voor het WK voetbal zijn zojuist vier wedstrijden gespeeld. In groep D won Ierland met 1-0 van Oostenrijk en speelden Georgië en Moldavië met 1-1 gelijk. In groep I won koploper Kroatië met 2-0 van IJsland en won Turkije met 2-0 van Kosovo. Om kwart voor negen begint er nog een serie wedstrijden. Nederland speelt morgen tegen Luxemburg. Het weer. In het westen kan wat lichte regen vallen.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 Op nummer 40 vinden we Dior samen met Elvis Crespo met Bailar. Nummer 39 dan in handen van Alvaro Soler met Sofia. De twee eigenlijk zomerse platen. We hebben bij de tweede en de eerste positie gezien. Nummer 38 was Charlie Poetsa met Selena Gomez met We Don't Talk Anymore. En nieuw binnengekomen op nummer 37 is uh, Naked met Sexual. 36 in de handen van Shawn Mendes met Treat You Better... en 35 van Martin Garrix in The Name of Love. Nummer 34 Adele met Water Under the Bridge... en op nummer 33 Lucas Graham met Mama Says. De nummer 32 is uh, Summer on You van Sam Veld... en I Got You van Bebe Rexha is nieuw binnengekomen op 31... Op nummer 30 vinden we Mike Perry met The Ocean. En op nummer 29 Ariana Grande met Interview. Op 28 staat eh, Selena Gomez met Kill 'Em With Kindness. En op nummer 27 is uh, Pharrell Williams nieuw binnengekomen met Run In. Nummer 26 is voor eh, Justin Timberlake met Can't Stop The Feeling. En op 25 staat Little Mix met Shout Out To My Ex. Op 24 dan Dua Lipa met Harder Than Hell. En op 23 staat Tuyamo met Drop Dead Low. De nummer 22 voor eh, de Chainsmokers met All We Know. En op 21 Katy Perry met Rise. Op 20 staat Ellie Golding, Still Falling For You. En op nummer 19 Niall Horan met This Town. En de nummer 18 hoorde je net Keigo samen met Julia Michaels met Carry Me.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 Maar wij gaan luisteren naar de nummer 14 van deze week. Dit is The Passenger met Anywhere. get out on the ocean, if you sail out on the sea, if you get up in the mountains, if you go climbing on trees.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 En eh, zoals je waarschijnlijk wel al in de media hebt gezien en gelezen. Ehm, ja, het origineel van dat nummer wat eh, Pentatonix zingt, Halleluja... komt natuurlijk bij Leonard Cohen vandaan. En die is vandaag op 82-jarige leeftijd overleden. Zijn management eh, had op de Facebookpagina gezet... Eh, met het diepste verdriet delen wij u mede... dat de legendarische poëet, songwriter en artiest Leonard, eh, Leonard Cohen is overleden. De, muziek heeft een van de meest geliefde en begaafde visionairen verloren. En daar is geen woord aan gelogen. En dat is misschien ook wel de reden, nou denk het niet hoor... Eh, dat Pentatonix in één keer 21 eh, plaatsen is gestegen. Nee, ik denk niet dat dat de reden is overigens.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 Maar ik vind dit toch wel een van de mooiste versies die ik ken. Hey, de nummer 12 dan. Calvin Harris. My way, way, But in my heart, I understand. I made my move. And it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.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 Wij gaan aan de top 10 beginnen en dat doen we met uh, Sigala samen met uh, John Newman. En eh, wat die andere? wordt nou, dus Dit is Give Me Your Love, 24 weken lang in de huis. Vier plaatsen gedaald helaas, van 6 naar 10 deze week.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 Heb ik natuurlijk over deze prachtige plaat van Calvin Harris en Rihanna. This is what you came for. Hier op uh, eh, CFM tijdens de Euro Breakdown. het is alweer uh, half vijf geweest. Dat betekent dat we zo gaan naar eh, de Nederlandse top 40. Die ga ik in uh, vogelvlucht een beetje doornemen hoe dit eruit ziet. En dan natuurlijk de rest van de lijst. Kijken of ik de top 10 compleet kan gaan draaien. Je weet het Nederlandse top 40. En dan gaan we in vogelvlucht vogelvluchten doorheen. De nummer 40 is van uh, Bastille met The Good Grief. Nou, dan gaan we even de nieuwe binnenkomers wandelen. Uh, Jonah Fraser samen met Frenna met eh, Ik kom bij jou. Of Ik kom bij je, moet ik zeggen. Op 33 nieuw binnengekomen. Callum Scott met Dancing on My Own nieuw binnengekomen op 28. En even kijken. Kensington met Sorry is nieuw binnengekomen op 23. Nou gaan we kijken naar de top 10 van de Nederlandse top 40. 24 Carats Magic van Bruno Mars staat op nummer 10. Mercy van Sean Mendes staat op nummer 9. Haley Steinfeld met Starving staat op nummer 8. En op nummer 7 is de Major Laser met Cold Water. Martin Garrix samen met Bebe Rexha. In the Name of Love vinden we dan op een zesde plaats. Op een vijfde plaats in de Nederlandse top 40. Calvin Harris met My Way. De nummer 4 is in handen van Sia met eh, The Greatest. DJ Snake staat er nog in. Op een derde plaats, vorige week nog op twee met eh, Let Me Love You. The Weeknd met Starboy uh, staat op nummer 2 deze week. Dus die had een plaatsje gewisseld, want vorige week stond hij op nummer 3. En op nummer 1 staat nog steeds The Chainsmokers samen met Halsey met Closer. In de Nederlandse top 40.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 Wie dat is, dat hoor je zo. eerst heb ik nog namelijk een uh, klein nieuwtje voor je. Ja, echt waar, ja, echt waar. Want ik weet niet of je het wil weten, maar de weekend is weer vrijgezel. De weekend zou je denken, wat interesseert mij dan? nou? Ja, mij niet zoveel, maar misschien ben je een vrouw en dan wil je luisteren... en dan zit je te luisteren en dan wil je... Nou ja, je begrijpt in ieder geval wel wat ik wil, want de weekend is weer een eh, vrijman. Na twee jaar is zijn eh, relatie met eh, Bella Hadid tot een eind gekomen. De twee begonnen hun romans in 2015. Hun schema's waren altijd lastig om af te stemmen. En hij is druk bezig met de laatste details rond de promotie van zijn albums. Zo vertelde een insider aan People Magazine... Ze voelen nog steeds veel liefde voor elkaar en zullen zeker vrienden blijven. Na de breuk tussen de twee eh, komt als een eh, verrassing... nadat ze vorige maand nog verliefd rondliepen in Japan. Nou, het eh, nieuwe album van The Weeknd, Starboy, moet op 25 november gaan verschijnen. Bella dit is inmiddels druk met haar modellenwerk... en zal samen met zus Gigi te zien zijn op de catwalk van de modeshow van Victoria's Secret in Parijs... Nou, daar ben ik dan wel weer benieuwd naar hoe dat eruit ziet. Maar goed, dat zal wel weer uh, een persoonlijke eh, zijn. Even gaan luisteren naar de nummer 4 van eh, deze week. Nummer 4 van deze week is in handen van uh, Ariana Grande.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 De twee mannen die vechten altijd wie er achter het mengpaneel mag staan. Schapper Roos zegt altijd dat hij de techniek doet. Maar zodra ik wegga staat Hans altijd gewoon achter het mengpaneel. Maar goed, weken het zal allemaal wel. Nicky Minaar samen met Ariana Grande is dit de nummer 4 van deze week hier op uh, CFM Zandvoort tijdens de Euro Breakdown. Hey, het is tijd voor de top 3. Maar zullen we eerst even luisteren hoe de top 3 er vorige week uitzag. Nummer 3. vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Twee weken pas stond hij in de lijst. Vorige week op eh, nummer 3. Deze week ook op nummer 3. Dan heb ik het over eh, Bruno Mars. Met 24 Carats Magic. Drie weken ondertussen in de lijst. Bruno Mars is dit, de nummer 3. 24K Magic. vinden hoor. Dat ze gewoon een, um, ja, eigenlijk een wortel gebruiken ervoor. Dan heb je een echte carrot magic. Hij is snel door met uh, nummer 2.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 Nou, in ieder geval blijf gewoon lekker uh, zo direct luisteren. hey, wij gaan naar de nummer 1 toe van uh, deze week. Dat is een plaat die pas uh, acht weken lang in de lijst staat. Vorige week stonden ze ook op nummer 1 en deze week wederom.